voor spoedige start. Clemens Peters met het NOS-journaal geschoten. De vrouw stond in een lange rij mensen die varkensvlees wilden kopen. De groep weigerde weg te gaan toen de militairen dat zeiden... en werden vervolgens onder vuur genomen. De vijf maanden zwangere vrouw van 18 kwam daarbij om. Venezuela is door aanhoudende schaarste het toneel van voedselrellen. Verzekeraars krijgen steeds meer claims van wintersporters van wie de skis zijn gestolen, schrijft de Telegraaf. Dieven slaan vooral toe in luxe skioorden in de Alpenlanden en stelen skis uit de daarvoor bestemde opbergplaatsen bij restaurants. Wintersporters wordt daarom aangeraden om skisloten te kopen en om skis niet als paar weg te zetten. Vorig jaar zijn er 100.000 mensen bijgekomen in Nederland. Er werden meer baby's geboren dan de mensen stierven... maar er kwamen vooral meer buitenlanders in ons land wonen... om te werken of te studeren. Het aandeel asielzoekers nam af. Er wonen nu 17.200.000 mensen in Nederland. In een gevangenis in Brazilië zijn negen gevangenen gedood... bij gevechten tussen twee rivaliserende bendes. Meer dan 100 gevangenen wisten te ontsnappen... maar een groot deel werd later weer opgepakt. Na twee uur hadden de bewakers de zaak onder controle. De achtergrond van de gevechten is de macht over de drugshandel... in grote delen van Brazilië. Niet dartslegende Phil Taylor, maar de onbekende debutant Rob Cross is de nieuwe wereldkampioen darts. Cross was in Londen gisteravond veel te sterk voor Taylor, die voor de 21ste keer in de finale stond. Cross won gemakkelijk met 7-2. In de halve finale had Cross ook de Nederlandse titelhouder Michael van Gerwen al verslagen. Twee gezinnen uit het dorpje Jestermar in Friesland hebben de postcode kanjer verdeeld. Het ene gezin won bijna 18 miljoen euro en hun buren wonnen de helft. Zij zijn de enige in Nederland die de postcode 9261XC hebben. De wijkprijs van bijna 27 miljoen euro wordt vrijdag verdeeld onder alle andere deelnemers in het dorp met de postcode 9261 met andere letters daarachter.